Thank you. is Een eh, hele goede zaterdagmiddag vandaag, 7 mei. En u luistert nog steeds naar Radio Barbier met het programma Kruijbeke informeert. Aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijbeke. En eh, bij ons hebben we Martien, die vandaag uh, eh, Niki vervangt wegens omstandigheden. Goedemiddag Martien. Goedemiddag, goedemiddag luisteraars. Hallo. En alles goed Martien met jou? Ja, ja, ja, ja. Bij mij wel. Goed, jij gaat heel wat informatie brengen tot twee uur. En waarover gaan we het allemaal hebben vandaag? Vertel het maar. Eh, de gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaatsen in Basel en Kruibeke. En we gaan het ook over evenementen hebben, eh, een workshop en eh, atelier in beeld, waar we dan ook nog een gast voor krijgen in de studio, namelijk Dominique Huigen. Maar die komt dan na twee uur. Bij Kruibeke leeft, leeft ja. we gaan het ook hebben over valse uitnodigingen voor de vaccinatie. oppassen voor de e-mailfraude dus vacatures op onze gemeentes en nieuwe fase rioleringswerken in de Gerard de Kremerstraat. Een eh, hele boterham. En verder is er natuurlijk ook heel wat muziek. We bedanken ook eh, Greet voor, de, voor het, de afgelopen twee uren, denk ik. Hè? En Greet kan je horen iedere donderdag tussen 2 en 4 uur. En dat allemaal op jouw favoriete radio, Radio Barbier. Luisteraars, een goede middag. Het zonnetje schijnt, geen regen vandaag. Dus het wordt een eh, leuk programma. Ook nog even zeggen dat u ons altijd kan eh, bezoeken hier in de studio in de, het Ambachtstraatje nummer 4 in uh, dat is geen probleem. En verder, zoals Martien zei, heel wat muziek. En we beginnen eraan met Stash. we were lots of fun Now, funny, just ain't what you want. And yeah, my girl, ain't that just a little strange? There times you'd rather die than leave. And now you say, hold on a second here. Yeah, my love, ain't it all just a little strange? When you say, just hold on a second here. Better times are moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Yeah, my girl, why don't you just let it flow? All this time I try to figure out just what it takes to live on your cloud. Yeah, my love, I guess I misunderstood when you say? So long, on a second here. The sadness is a color that is blue, just like your eyes. And sorrow can be all over. time's moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Yeah, my love, guess I misunderstood. If sadness is a color that is blue, just like your eyes, sorrow. Barbier. We gaan even terug naar de mannen van Elverselen of Tilrode met Rembert de Smet. En natuurlijk de mannen van de Twee Belgen. Voor alle vrouwen of meisjes die Lena heten is deze plaat. dansplaat gevonden. Deze fantastische schijf van de twee Belgen. De mannen die we nog kennen van Operation Coup de Poing. En dan deze prachtige song Lena Lena. En Kruibik geïnformeerd is natuurlijk zoals een café zonder bier. Dat gaat niet, dus zonder info is ook geen Kruibeke. Aangeboden door het lokaal bestuur. En bij ons in de studio Martin je hebt eh, het een en ander nog te vertellen, dacht ik. Ja, ons eh, eerste onderwerp is eh, in verband met de gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaatsen in Basel en in Kruibeke. wat houdt dit nu eigenlijk in? enkele kosteloze gronden op de gemeentelijke begraafplaats in Basel en Kruibeek zullen binnenkort verwijderd worden. Meer bepaald, een aantal begravingen van de jaren 1983 tot en met 1979. Een graf waarop geen concessie rust, wordt 15 jaar bewaard. Vooraleer het graf verwijderd wordt, zal van 2 mei 2022 tot en met 30 april 2023 een afschrift van de beslissing tot verwijdering uithangen, zowel op het graf als op de ingang van de begraafplaats. Je kan meer info lezen op gedeeltelijke ontruiming begraafplaatsen bij het lokaal bestuur Kruibikken.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 Dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbeau jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. so far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. qui donc s'en souvient ici C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow. but a shadow. van heel lang geleden, So Far Away From LA. Ik weet niet wat de luisteraars aan het doen zijn, Martin. Uh, eh, ene zit in de tuin, de andere is aan het koken. Julien die zit nu momenteel in zijn tuin te werken, denk ik. Ah ja, oké. Eh, we gaan het nog eens even hebben over evenementen. Hm? Zeg maar, Martin. Evenementen bij ons in uh, Kruibeke. Er zijn er twee. Eh, de eerste is een eh, gratis workshop Slim met Energie. Dat is 31 mei. En het, de tweede atelier in beeld. Eh, daar ga ik het strak over hebben, maar nu eventjes in verband met die gratis workshop. Wat is dit? in samenwerking met EcoLife, de VZ2, organiseert het OCMB van Kruibeke een gratis infosessie voor iedereen die wil weten hoe te besparen op de energiefactuur. Lijkt in, me interessant. In deze tijden zeer interessant, denk ik. Hè? Eh, ehm, waarom zou je zeker moeten komen? Want deelnemen is gratis. Handige en bruikbare tips. Uitwisseling van ervaringen en een gezellige bijeenkomst. En wanneer is het? 31 mei om uh, eh, 7 uur 15 s'avonds tot 9 uur. En waar? In het inloophuis De Duizendpoot in de Gerard de Kremerstraat in Ruppelmonde. Inschrijven hoeft niet. Trouwens, over het eh, inloophuis, Martin, heb ik ook nog het een en het ander te zeggen. In eh, september gaan wij vanuit het inloophuis live uitzenden.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 En de mensen die ons willen een eh, bezoekje brengen, dat kan in de Ambachtstraat 4 in Kruijbeke. Altijd welkom, de deur staat open. En dan zie je Martien en Leo aan het werk. Ja, Martin eh, Kruijbeek informeert. U weet dat het programma wordt aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijbeke. Mhm. En die geven ons eh, telkens een zestal items door. Ehm, ik wou het nog eens even hebben over het tweede evenement, namelijk Atelier in Beeld. Eh, Atelier in Beeld is het grote open atelierweekend voor beeldende kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel. En dat vindt jaarlijks plaats in mei. Een ideaal moment om ateliers te ontdekken, dus ook in Kruijbeke. Atelier in Beeld focust op ateliers waar je het werkproces van de kunstenaar ziet. Tijdens het weekend staat de ontmoeting tussen publiek en kunstenaar centraal. De ateliers zijn gratis te bezoeken op vrijdag 13 mei, zaterdag 14 mei en zondag 15 mei. Er hoeft niet gereserveerd te worden. Deelnemende kunstenaars kiezen zelf of ze één twee of drie dagen deelnemen. Nog een belangrijke melding is dat er naast de open ateliers ook een groepstentoonstelling is in het stadhuis in Ruppelmonde. Dat is het een beetje. Over die uh, beeldende kunstenaars gesproken. We hebben straks in Kruijbeek geleefd. Zo iemand die komt hier omstreeks eh, drie uur. Dat is Dominique Huigen, een uh, beeldend kunstenaar. Dus daarover straks meer. Hè? Ja.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 Oh yeah, Jesus is just alright. Het is 20 voor 1 uur in Kruijbeek geïnformeerd met Martin. Martin, nog wat info? Eh, ja, iets minder eh, leuk eigenlijk. Oei. Eh, ja, er circuleren valse uitnodigingen voor de vaccinatie. Dus- dat is al een tijdje zo, hè? Ja, dus oppassen voor e-mailfraude. Ehm, ja, het kan over een vals bericht of phishing gaan en de e-mail moet steeds afkomstig zijn van cof19-vaccin.doclr.be. Eh, de e-mail contactgegevens van het vaccinatiecentrum moeten vermeld staan. Eh, er mag nooit om een betaling gevraagd worden. De vaccinatie en het vaccin zijn gratis. Je moet geen persoonlijke gegevens, paswoorden, pincodes en rekeningnummers doorgeven. En je uitnodiging wordt gestuurd door de regionale overheid. Uitnodigingen van een vaccin vaccinproducent die zijn dus vals. Dat is heel goed om te weten, want eh, ja, niet alleen door, voor de vaccinatie, maar er lopen heel wat uh, valse mails rond.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 Ook nog even zeggen dat u nog altijd heel de dag kan luisteren naar Radio Barbier. Wat hebben wij nog in onze aanbieding tussen... Eh, 2 en 4 uur Kruijbeke leeft. Met daarin uh, Laurent Meerschaart. Die komt ook het een en het ander vertellen over de landelijke gilde. Dominique Huigen over beeldende kunst. Dan tussen, 2 en, eh, tussen 4 en 6 uur muziekmozaïek met natuurlijk Chief den Draaier. Tussen 6 en 7 Bompa Belpop met Mark van de Velde. En natuurlijk zoals iedere week tussen 7 en 9 uur Gigazaar met New Wave Electronic. En dan nog tussen 9 en 10 de nieuwe golven met Jan Val. En dan nog tot slot tussen 10 en 3 uur Barbier Dance. Dus blijven luisteren zou ik zeggen. Dit zijn de Dire Straits en eh, Money for Nothing.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 Ondertussen zijn hier broodjes binnengebracht. Dankzij onze lieve collega's van Ballo. Kruijbeek informeert Martien. Het is aan jou. Ja, ik was naar de mevrouw aan het kijken. Ik dacht, ik moet dat broodje niet gaan betalen. Nee, nee, dat is al geregeld. ze wuift naar mij. Oké. Okay. Eh, vacatures bij het lokaal bestuur. Eh, er zijn er vier. Ze zoeken een maatschappelijk werker, een boekhouder, arbeider groendienst, medewerker omgeving. Dat is wel een tijdelijke eh, job. Maar voor meer informatie kan je het altijd terecht, Martin, bij... Op de www.kruibeke.be slash vacatures. Dus ik zou zeggen, mensen die zonder werk zitten, gewoon even kijken. Nog even herhalen, Martin, welke site? www.kruibeke.be slash vacatures. falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still, I know. remember company. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, Well, that's the one thing we got.